gestart. Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. Oud-hoofdofficier Wrakking op het onderzoek van de commissie Oosting naar de Teven-deal. Volgens Wrakking, die mede verantwoordelijk was voor de overeenkomst met drugscrimineel Kees H., stelde de commissie suggestieve vragen. In de Telegraaf zegt hij dat het leek alsof de commissie haar oordeel al klaar had. We zijn in het pak genaaid, al dus in de krant. Hij zegt dat politie en justitie in de jaren 90 machteloos stonden tegen de zware georganiseerde misdaad. Deals met criminelen waren volgens hem hard nodig om bewijs in handen te krijgen. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over het rapport van de commissie Oosting over de TV-deal. Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat de coalitie onder leiding van Saudi-Arabië het staakt het vuren schendt. Het bestand ging gisterochtend in toen in Zwitserland door de VN geleide vredesgesprekken begonnen. Die gesprekken tussen de regering van Jemen en vertegenwoordigers van de Houthi-rebellen moeten leiden tot een definitief einde aan de gevechten die in de afgelopen maanden aan zeker 6000 mensen het leven hebben gekost. Maar volgens een woordvoerder van de Houthi-rebellen wordt er ondanks het bestand door de Arabische coalitie nog steeds aangevallen vanaf zee, vanuit de lucht en door grondtroepen. Hij voegde eraan toe dat die aanvallen niet onbeantwoord zullen blijven en dat zijn strijders hard zullen terugslaan. In Brussel zijn het Europarlement, de Europese Commissie en de EU-lidstaten het eens over een nieuwe privacywet. Het gaat om een voorlopig akkoord. Met de nieuwe wet kunnen bedrijven bij het overtreden van de privacyregels een boete krijgen van maximaal 4% van de jaaromzet. Ook moeten ze datalekken waarbij privégegevens op straat komen te liggen binnen 72 uur melden. En daarnaast moeten de Europese privacywaakhonden beter gaan samenwerken. Dan is het weer nog op veel plaatsen regen. Nog komende ochtend blijft het buiig. Later op de dag wordt het af en toe droog. 11 tot 14 graden vandaag. Pas in de avond wordt het vanuit het westen helemaal droog.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 en stuur je allemaal fijne dagen en...